Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een verdachte aangehouden na het vinden van een overleden man gisteravond in een woning in Naarden. Uit het eerste onderzoek van de politie blijkt dat de man vermoedelijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Gisteravond rond 9 uur kreeg de politie een melding binnen, waarna zij de overleden man vonden in een appartement. Over de identiteit van de doden en de aangehouden verdachte doet de politie geen mededeling. De vraag om IC-capaciteit zal komende weken te groot worden... waardoor de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. Dat zeggen de afdelingshoofden van de intensive care-afdelingen... van de acht academische ziekenhuizen tegen Nieuwsuur. Ze pleiten voor maatregelen vanuit de politiek... om de besmettingscijfers terug te dringen. Het RIVM meldde eerder vandaag 8219 nieuwe positieve tests. 243 meer dan gisteren. En dat is het hoogste aantal sinds de dansen met Jansen piek van 19 juli. Bij een ongeluk met een kabelbaan in het Sudetengebergte in het noorden van Tsjechië is de bestuurder om het leven gekomen. De cabine waarin hij zat raakte door onbekende oorzaak los van de kabel en viel naar beneden. Hulpdiensten haalden 15 mensen uit een tegemoetkomende cabine. Zij kwamen met de schrik vrij. De kabelbaan werd in 1933 in gebruik genomen. Volgens lokale media was het de bedoeling dat die morgen voor onderhoud dicht zou gaan. Het Openbaar Ministerie in België, in Namen, is een onderzoek begonnen naar de dood van een student tijdens een ontgroening. De student, van wie alleen bekend is gemaakt dat het een jongen is die in 2002 werd geboren, overleed de afgelopen nacht in een dorpje in Zuidoost-België. Daar waren volgens Belgische media zo'n 300 studenten van verschillende hogescholen uit Namen bij elkaar gekomen voor de ontgroening. Het weer. Het regent nagenoeg overal. Later vanavond en vannacht volgen vanuit het westen opklaringen. Morgen valt aan zee soms een bui. Elders is het meest droog en zo nu en dan breekt ook de zon door. Tot morgen 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A9 Amstelveen richting Alkmaar.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 Nou Je weet dat ik aan jou als de beste, ik ken jou is de beste timing en na. Ah. Maar soms lijkt het alsof jij me wilt testen, alsof jij me wilt testen, je spera. Ah. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou niet alsof we niet weten nog steeds een in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Doe nou net alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed Tú me peleas cosas que imaginas pero no imaginas que me encanta verte Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así Como me gusta a mí así como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti. Y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek nog steeds een kust in mijn nek. Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed. Como me gusta mi así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí.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 Of voor een volledig klankt mij als een lied. Kan het zingen of niet? Zingen of niet, dat is al valse hoop dat ik zei. Het is geen lied van mij. Ik mis ik heb het van je op. Dus online, baby, come online.